De aanslag wordt opgeëist door dezelfde groep die vorige week een aanslag pleegde bij een Joodse school in Buitenveldert. Op sociale media gaat een video rond van de ontploffing op de Zuidas. De politie onderzoekt nog of die video echt is. Na de aanslagen op de Joodse school in Amsterdam en bij de synagoge in Rotterdam gingen soortgelijke video's rond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de risico's van gasexplosies. Aanleiding is de explosie die begin dit jaar in het centrum van Utrecht meerdere huizen zwaar beschadigde. De voorzitter van de onderzoeksraad zegt dat aardgas nog tientallen jaren een belangrijke bron van energie zal zijn. Daarom wil hij onderzoeken hoe explosies kunnen gebeuren en wat ervan te leren is. Het staat overigens nog niet vast dat de explosie in Utrecht is veroorzaakt door gas. Dat onderzoek loopt nog. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen sluit niet uit dat Nederland een rol kan spelen bij de veiligheid van de straat van Hormuz. Een besluit daarover moet volgens hem wel zorgvuldig worden genomen. Berendsen is in Brussel voor een bijeenkomst met zijn Europese collega's... en praat vandaag over hoe de scheepvaart weer op gang kan worden gebracht. Berendsen zei voorafgaand aan het overleg dat hij wel eerder denkt aan sancties dan aan het sturen van marineschepen. Iran blokkeert sinds de aanvallen van Amerika en Israël de straat van Hormuz en schepen die er doorheen willen varen worden regelmatig aangevallen. Het staat nu vast dat de PFAS in eieren van hobbykippen voor een groot deel uit wormen komt. Dat vermoeden bestond al, maar het is nu ook vastgesteld door het RIVM. Vorig jaar adviseerde het RIVM om die reden al om geen eieren van hobbykippen meer te eten.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 let's get into it. Yeah. Get stoned, come on. Get it started, come on. Get it started, yeah. get it started. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started Let's get it started.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 everybody, yeah. everybody, yeah. let's get into it. Yeah. Get stupid, get started, get started, get started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started. ill, that's the deal.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 met een vestiging in het gebouw. De aanslag wordt opgeëist door dezelfde groep... die vorige week een aanslag pleegde bij een Joodse school. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is nog niet van plan om Nederlandse marineschepen naar de straat van Hormuz te sturen. Dat zei hij voorafgaand aan een overleg met zijn EU-collega's. Berendsen denkt eerder aan het nemen van sancties. PFAS in eieren van hobbykippen komt voor een groot deel uit wormen. Dat vermoeden bestond al, maar het is nu ook vastgesteld door het RIVM. Vorig jaar adviseerde het RIVM al om geen eieren van hobbykippen meer te eten. Het weer, vanmiddag vaker droog met flinke zonnige perioden bij 8 tot 10 graden. Dit is ZFM. teacher see the pretty things in life All the places that we've been to The people we relate to All the loving we give into Blow the tears from to be out is a desert with its life underground.